en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat de topsalarissen, herstel de salarissen van directeuren van woningcorporaties onder de CAO komen te vallen. Dan geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar. De Kamer doet een oproep aan brancheorganisatie EDIS om dat te regelen. Vorige week bleek uit een steekproef van FNV Bouw dat directeuren zichzelf vorig jaar op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven. Begin dit jaar werd een wet van kracht die voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. De parlementaire pers heeft oud-PVDA-minister Timmermans verkozen tot politicus van het jaar 2014. Hij eindigde daarmee voor premier Rutte en staatssecretaris Van Rijn, die tweede en derde werden. Veel journalisten zien de huidige eurocommissaris als een goede minister van Buitenlandse Zaken, vooral na de ramp met de MH17. Vooral zijn emotionele speech bij de Verenigde Naties wordt geroemd. Over zijn nieuwe functie als eurocommissaris wordt onder meer gezegd dat hij die heeft kunnen bemachtigen omdat hij zo goed is. Bij een zelfmoordaanslag op een Franse middelbare school in Kabul is een Duitser om het leven gekomen. Er zijn twintig gewonden. Dit is de tweede aanslag vandaag in de Afghaanse hoofdstad. Vandaag kwamen bij een aanslag in een van de buitenwijken van de stad al zes Afghaanse militairen om het leven. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet duidelijk. In een afgelegen gebied in Sierra Leone zijn tientallen lichamen gevonden van mensen die zijn overleden aan ebola. Teams van de Wereldgezondheidsorganisatie troffen in de oostelijke regio Kono in een ziekenhuiskamer 25 lijken aan. Afgelopen dagen werden in het gebied meer ebola-slachtoffers gevonden. In totaal zijn 87 mensen begraven. Tot nu toe zijn er bij de Wereldgezondheidsorganisatie 6.446 doden gemeld. Het weer wisselend bewolkt en veel buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Morgen geruime tijd regen en aan zee een zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad langs de files nog op de A1 van het Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en 9... A2 Utrecht-Amsterdam verknoopt het Amstel 4. De A19 Alkmaar bij Battenverdorp 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 4. En vanuit Utrecht op de A27 naar Breda voor industrieterrein Avelingen 4 kilometer.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 Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I told. the big guns start to shooting. With the bullets of deception on it. With a smile upon your face. You're going from second hand to all. I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want no love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.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 No, I know. going down. I'll carry you home tonight. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.